Mark Visser met het NOS-journaal. De politie gaat ook op provinciaal rust. De camera's registreren welke auto's rijden en controleren of de eigenaren worden gezocht door de politie. De techniek wordt nu gebruikt voor trajectcontroles... of voor het handhaven van milieuzones in grote steden. Volgens de politie kunnen verdachten nu nog onopgemerkt rondrijden... als ze snelwegen mijden. Door de camera's, ook op provinciale wegen te plaatsen... is dat volgens de politie zinloos. Bij voetbalrellen in Brussel zijn zeker 22 agenten gewond geraakt. Gisteravond laat gingen Marokkaanse voetbalfans de straat op... toen Marokko zich had geplaatst voor het WK in Rusland. In het centrum van Brussel gooiden honderden betogers ruiten in... en staken auto's in brand. Ook werden winkels geplunderd. Er is niemand gearresteerd. De Brusselse politie bestudeert beelden van bewakingscamera's. Na de plaatsing van Marokko gingen voetbalfans ook in Nederland de straat op. In Amsterdam werd de politie bekogeld met vuurwerk en werd een cameraman aangevallen. In Den Haag gooiden feestvierders stenen naar agenten en kwam de ME in actie. Een aantal mensen is opgepakt. De druk op de Britse premier May neemt steeds meer toe. Veertig parlementsleden van haar eigen conservatieve partij zijn het eens geworden over een brief waarin ze het vertrouwen in haar opzeggen, meldt de Sunday Times. Als dat aantal oploopt tot 48 kunnen ze verkiezingen voor een nieuwe partijleider uitschrijven. De winnaar wordt dan ook meteen premier. May kampt aan alle kanten met tegenwind. Bij de verkiezingen verloren de conservatieven de absolute meerderheid in het parlement.